Twee uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een extra beveiligde gevangenis in Engeland... hebben twee gevangenen vijf bewakers aangevallen en verwond. Ze gebruikten zelfgemaakte steekwapens... en droegen nagemaakte bomvesten, melden Britse media. Bij de aanval in de Whitemore-gevangenis werd een cipier neergestoken. De andere vier kwamen het slachtoffer te hulp... en liepen daarbij verwondingen op. Een van de aanvallers is veroordeeld tot 22 jaar cel... voor het beramen van de onthoofding van een Britse militair meldt de BBC. In de Whitemore-gevangenis zitten ruim 450 criminelen... onder wie een aantal veroordeelde terroristen. Rijkswaterstaat heeft het schip opgespoord... dat begin december een lang oliespoor achterliet op de IJssel. De schipper is verhoord en heeft bekend. Een visser ontdekte het oliespoor op de rivier tussen Deventer en Zutphen. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat bleek dat het ging om olie uit de machinekamer van een schip. Door het nemen van monsters bij verschillende schepen vond Rijkswaterstaat een match. Het Openbaar Ministerie bekijkt nog of het de schipper gaat vervolgen. Jihadisten hebben bij een aanval op een legerkamp in Niger... zeker 25 militairen gedood. Ook kwamen tientallen terroristen om het leven. De aanval was bij de grens met Mali. In het grensgebied is het al maanden onrustig vanwege aanhoudende aanvallen van terroristen die banden hebben met Islamitische Staat en Al-Qaeda. Een maand geleden doden jihadisten bij een andere aanslag 70 militairen van het Nigerese leger. Festivals in Noord-Brabant gaan bezoekers die in tenten roken voortaan harder aanpakken. Na een waarschuwing kunnen rokers van het festival worden gestuurd. Het is verboden om te roken in de horeca... en daar vallen festivaltenten waar alcohol wordt geschonken ook onder. Toch gebeurt het op grote schaal. Festivalorganisatoren krijgen hiervoor flinke boetes... en ze zeggen dat de kosten niet meer te behappen zijn. Het weer, ook vannacht regen en een minimumtemperatuur van een graad of 7.